met het NOS-journaal. Op het cruiseschip De Westerdam zitten nog 31 Nederlanders. De andere 60 zijn van boord. In totaal zijn er nog ruim 200 oorspronkelijke passagiers op De Westerdam. Ze moeten daar blijven omdat bij een Amerikaanse vrouw het coronavirus is vastgesteld nadat ze van boord was. De Westerdam ligt nog in de Cambodjaanse haven. Een onbekend aantal passagiers is al in Nederland. Het RIVM roept hen op om contact op te nemen met de GGD. Syrische regeringstroepen hebben zeker 30 plaatsen in de regio Aleppo veroverd, melden de Syrische staatsmedia. Met de aanvallen worden de rebellen verder teruggedringen richting de provincie Idlib, het laatste deel van het land dat ze nog in handen hebben. De rebellen worden gesteund door Turkije, wat de laatste tijd leidde tot confrontaties met Syrië. Turkije is bang voor meer vluchtelingen als het Syrische regeringsleger Idlib verovert. In het zuiden van Frankrijk zijn vier mensen omgekomen toen een sportvliegtuig neerstortte. Bij de crash vloog het toestel in brand. Volgens Franse media waren aan boord behalve de twee piloten... een 15-jarige jongen en de vader van een van de piloten. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Mogelijk verloor de piloot de controle over het vliegtuig door de harde wind. In Alicante zijn vier Nederlanders aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Een van hen wordt volgens de Spaanse politie ook verdacht van drie moorden in Nederland. Een ander zou lid zijn van een motorbende. De politie nam bij de arrestaties onder meer 100 kilo marihuana, een wapen en geld in beslag. Kjeld Nuis en Irene Wust hebben op de WK-afstanden in Salt Lake City goud gewonnen op de 1500 meter. Nuis was net iets sneller dan Thomas Krol, die zilver pakte. Irene Wust won in haar tweede tijd ooit. Het was voor haar de vijfde wereldtitel op de 1500 meter en de 21ste in totaal. En het weer. De regen trekt vannacht het land uit en de wind neemt wat af. De temperatuur zakt naar een graad of 6. Morgen weer pittige buien, kans op hagel en zware windstoten. Het wordt dan zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Dit is Wijnandswaan bij de ANDB. Er staan op dit moment geen files.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 Bad niggas definition of a real nigga. Fuck nigga, quick to fucking hate nigga. Bitch nigga definition of a bitch nigga. Now wildin', ready for all the violence. I don't need a nigga jacking that he riding. I got this 450 fifth, this shit all up on my head.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 I threw my own sons Jackie Chan with it. I threw my own sons Jackie Chan with it son's Jackie Chan Kick around, I'm getting money now, acting funny now. Thought she love me, but she only tryna fuck me for the clout.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 It's fucking Trojan. Target. It's fucking. <laughs> Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen. Je kan haten, maar ze willen van te everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen Nu kan haten, maar ze willen machten everywhere In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah Ik moest even rusten, ik ben geen machine Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer ben ik te gestrest, dan ga ik even shoppen Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken mijn moeder die is trots op mij. Bij mijn première stond een domme Ik kreeg last van mijn ogen, te veel flits. Ik kreeg last van die mensen die te veel bitchen. officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen. Je kan haten, maar ze willen van te everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. Nu kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Op Ibiza op een jacht, ik heb altijd overvracht. Fotoshoots in Berlijn, ik ben niet meer klein en dat is heel de nacht. Jij helpt omdat ik lach, ja vroeger was ik last. Full boys en bitch flickers geef ik never ever nooit mijn trust. Acht, af ik voel mijn jas. Vroeger trein, nu met PK-klassen. Op de regels, ga niet aanpassen de regels gaan niet aanpassen. Jullie weten niks van mijn pijn. Jullie zijn alleen de fucking shine. Nee, jullie weten niks. Jullie zijn alleen de fucking shine. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen vanken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money.